Dat zegt de WMO, de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties. Volgens onderzoekers neemt de hoeveelheid CO2 alleen maar toe en moet er snel actie worden ondernomen. De cijfers verschijnen naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen die over twee weken begint. Daar proberen meer dan 190 landen het eens te worden over een politiek akkoord om de uitstoot van broeikasgas te verminderen. De Europese Unie roept de VS en China op in Kopenhagen met duidelijke klimaatdoelstellingen te komen. Volgens de EU vertraagt de onduidelijkheid van de twee landen de mogelijkheid om een effectief akkoord te sluiten. De Verenigde Staten en China zijn de grootste producenten van broeikasgassen. Washington heeft al laten weten met een concrete doelstelling te komen. Ook China belooft minder uit te stoten, maar heeft geen cijfers genoemd. Er moet een gedragscode komen voor stichtingen die zeggen op te komen voor gedupeerde klanten van banken en verzekeraars. Daarmee moet worden voorkomen dat juristen de ellende van mensen gebruiken om er zelf beter van te worden. De ombudsman Financiële Dienstverlening is een van de pleitbezorgers voor een gedragscode. De Orde van Advocaten sluit zich daarbij aan. Aanleiding voor het pleidooi is de val van de DSB-bank. In Genève verloopt het experiment met de grootste deeltjesversneller ter wereld voorspoedig. Dat zeggen wetenschappers van het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica CERN. De deeltjesversneller werd vorige week opnieuw opgestart na een mislukte start in september vorig jaar. Onderzoekers hopen meer te weten te komen over de oerknal en het ontstaan van het universum. De Noorse schaatsbond heeft coach Peter Muller ontslagen. Hij kwam in opspraak vanwege seksuele intimidatie. De Noorse schaatster Maren Haugli had geklaagd over het gedrag van de coach. Muller bood daarop zijn excuses aan, maar ontkent dat er sprake was van intimidatie. De Noorse schaatsbond vindt dat er geen basis meer is voor verdere samenwerking. Het weer, eerst nog stevige buien. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard. Morgen eerst wat zon, daarna weer regen en opnieuw veel wind. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom in de kelder van de blues bij CFM. Sjaak Jommans en Joop van Es. En we gaan wat van start. staat was about? I could believe my baby, my baby know what it's all about. But I come in front of donut fat like she come down, I wanna shout. She told me, Daddy, I'm fucking find out. She said, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, I got to find out. gaat dus eh, even iets fout in de techniek. Of dat nou aan ons ligt of aan iemand anders. Nou, aan ons, eh, niet aan mij in ieder geval. Nee, durf dan niet aan te komen. Goed zo. <laughs> Nou, eh, de bedoeling was dat we iets van Coco Taylor zouden horen. Maar we kwamen ineens bij, bij de Animals terecht. Die bewaren we voor later. Joop, start hem nog maar eventjes opnieuw op. We gaan even kijken weer bij Coco, hè? Ja. Twee tellen, dan moet hij dan eerst eventjes weer terug en dan komt hij aan. Coco Taylor, Mother Nature. Coco overleden juni van dit jaar, helaas. Dit is een tribute aan haar. Mail met Lost and Gone. De godfather of the white blues. Ja, maar eh, niet eh, de beste van het vasteland van Europa. Want die hebben we straks bij ons. Wie dan? QB and the ah, Buzzards. Laat me niet lachen. <laughs> laat me niet lachen. nou ja, we willen wel omdraaien. Daar gaat het even <laughs> Want eh, er zijn toch een hoop mensen nog steeds gek op QB. Laat eerlijk zijn. We gaan eerst even een ander stukje. Ja, nee, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Taylor, Taylor, Nature. Nature. Ja, is is Hoe oud was ze? Uh, ja, dat, zal ik, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze in juni 2009 is overleden. Ja. En ik meen nog niet zo gek oud. Iets van 67 of zo. Ze werd in ieder geval de Lady of Blues genoemd in Amerika. Met name in Noord-Amerika was ze heel erg bekend. De kant van Chicago op. Eh, ja, maar throughout the whole world eh, was ze natuurlijk ook flink bezig. Wat een stem trouwens, hè? Wat een volume, ongelofelijke stem. <laughs> ja. ja. Als ik mijn zo gezongen had, had ik hier niet gezeten. Nee, dat lijkt mij ook. Ja. Mogen we nou wel doorgaan? Nu gaan we door. Duke Joins uit Zeeland. Eh, van hun LP Let It Roll. Blues for the Soul. tell nobody. Santa Fe did to me. I ain't gonna tell nobody what the Santa Fe did to me. You know it taken away my lover. place ain't got my old time used to be. You know I was standing at the station when my baby got on board. I was standing at the station when my baby got on board. Sound like I could hear her telling I'm gone this time. Lighting I won't be back no more. You know that little mean old Santa Fe. taking my baby from me. You know what I mean, old Santa Fe. Taking my baby away from me. Yeah, she left early one morning. She left on a sandy feet. sandy feet. Big bad luck to me. You know that old sandy feet. Big bad luck to me. You know it taken away my love all. Oh. since God my old time used to be. Lightning Hopkins met eh, Santa Fe Blues. Heerlijk. En daarvoor eh, hadden we... Daarvoor hadden we Blues for the Soul van uh, Jim oh Joins uit, Zeeland. uit, Zeeland. En die hebben onlangs een DVD het, uitgebracht. want zij bestaan het jaar 25 jaar. En hebben daarin onder andere met Jan Akkerman en Gene Taylor opgetreden. Deze dvd is geregistreerd live op 9 eh, mei 2008 en daar spelen ze onder andere mee met de 16-jarige Mississippi-gitarist Ryan Perry. Te bestellen via bluesdvd.nl Yep. Oké, next number. Hobo Blues eh, van het album Desolation. Uiteraard eh, QB and the Blizzard uit 1966. taking a freight train to be my friend. You know? <laughs> Already? When you got no loot, you got to get somewhere fast, you got to hobo, you got to hitchhike, you got to do anything. So I went to the station that night, and when they were not looking, I got myself a freight train. I first started hobo, hobo. I'm taking a freight train to be my friend, oh Lord, Lord, Lord. Yeah, when I first started hobo, hobo. taking a freight train to be my friend. I hobo, I hobo, a long, long way from home. Oh yeah, the sun's coming up. <laughs> she'd follow, she'd follow me down to the yard. She said, My son, my son is gone. My poor son is gone. In that big wide world somewhere. In that big wide world. We're going to do a little song for you this time. It's called Blues from the Lowland. Blues from the Low Lowland. Yeah. Oh. get along. my daddy used to play it. I mean, in the low, low land. Talk to me, baby. Talk to me now, honey. Let's go out together. McPhee en eh, Sonny Terry met Blues for the Lowlands. Met een zalige bluesharp. Yep. In de solo. Yep. Alleen oh. jammer dat ze hun mond niet konden houden. <laughs> Maar goed, dat hoort erbij. Jawel. Eh, is, hebben we straks nog wat eh, concertnieuws? Nou, ik heb het even gekeken. Wel concerten die al aangekondigd worden, aangekondigd worden voor maart volgend jaar. ja, april. <laughs> ik, ik, wil het wel opzoeken zometeen, maar dan... Ik weet niet of dat nut heeft. Nee, weinig. Oké. Goed, dan gaan we door met de twee eh, van de in mijn ogen grootste Engelse gitaristen eh, van de moderne tijd, Eric Clapton en Jimmy Page. Die hebben samen een eh, album gemaakt en van dat album heb ik uitgezocht Fried Loader. had my fun. If I never get well no more. Had my fun. If I never get well no more. You know my health is failing me now. I'm going down slow. Please write my mother. Lord, tell her this for me. Want you to write my mother. Lord, and tell her this for me. Tell her forgive me for my sin. They were never meant to be. Mother, please don't worry. This is all in my song. Tell her, mother, please don't worry. This is all in my song. Tell him my son was a good boy and know. He's just still a traveling on. On the next train south. Look for my clophone. On the next train, next train south. Look for my clophone. If you don't find my body, uh, all you can do is moan. and no doctor. Doctor can't do me no good. Said I don't stand no doctor. Doctor can't do me no good. It's all my fault, you know that I didn't do the thing that I should. don't worry. Lord, do this for me. Tell her mother, please don't worry. Won't you please do this for me? Forgive me for my sins, you know they were never meant to be. Johnny Winter was dat met eh, Going Down Slow. En daarvoor hadden wij heel wat anders. Ja. Dat waren Eric Clapton en Jimmy Page. Ik heb even wat uh, concerten opgezocht, uh, Jacques. Okay. Er zitten toch wel wat interessante bij. De komende zaterdag, 28 november, november treedt in Hengelo in Metropool op ons eigen QB en de Blizzards. Waar we zojuist natuurlijk Hobo Blues van gedraaid hebben. Eh, de zaal gaat open om 8 uur. De aanvang is 9 uur. De entree kost 20 euro in de voorverkoop en 25 euro aan de kassa. En u kunt dat bereiken via www.metropool.nl. Dezelfde dag, ook 28 november, treedt eh, de Duke Joint op in de koolakkers in Westerhoven, Duke Joins, de eh, Zeeuwse bluesband, waarvan wij ook gedraaid hebben. Dan komt de eh, avond later, de zondag 29 november, in Weert eh, Jason Ricky, een hele bekende Amerikaanse mondharmonica speler die vorig jaar in Europa zijn debuut maakte. En hij treedt op met Bas Kleine en zijn groep. Dan 29 november oh, eveneens, de zondag, eh, is Hans Steesink in Vlissingen in het Arsenaal Theater. En daar kunt u ook nog kaarten voor bestellen. Nou, dat lijkt me toch wel een tijn tanden, Jacques? Ja, voor ieder wat wil. En die eh, Jason Ritchie, die, eh, die gaat heel Nederland eigenlijk door. Hè? Want ik zie hier op 3 december Enschede. Ja, ja het, het is zo'n tour die hij maakt. Hè? Ja. Net zoals QB de Blizzard trouwens. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn. In maart speelt QB in de Stadsgehoorzaal in, in Leiden. En eh, u moet snel zijn, want ik ga ook proberen kaarten te krijgen. <laughs> nou ja, als u snel bent kunt u ook nog naar eh, Hengelo toe natuurlijk komende zaterdag. Oké, ehm, we gaan verder met muziek, Jacques. Ja. Eh, Back to the River, een nummer van Susan Tedeki, Amerikaanse gitarist van haar gelijknamige album. verdwenen, maar dook later op bij de Rolling Stones. <laughs> Die er een eh, dijk van een hit mee scoorde. Ja, het is dus al oud nummer eigenlijk. En dat klonk eigenlijk heel anders. Ja, helemaal goed. <coughs> Pardon. Ja, gaat u gang. Ga, mag ik gaan? Ja, oh, leuk. <laughs> Chicken check. We gaan weer naar deze kant van de oceaan, Jacques. Ja. Engeland, Britse eh, bluesband. Uh, <coughs> die hebben in 2003 een album opgenomen, Buddha Café. En daarop staat Consider Baby. Chicken Shack met eh, Reconsider Baby. Oftewel, denk er nog eens even over na. <laughs> het eh, loopt tegen de klok van eh, negen. Dat houdt in dat deze aflevering van Blues, CFM Blues, erop zit. Ja. Namens Joop en ondergetekende een prettige week. Volgende week Golden CFM. Uiteraard. En de week erop kunt u weer luisteren naar Blues. Graag tot dan. CFM. En tot volgende week maandag dus. Big Road Blues. gets on, but you take a poor girl's money, but you sure as God won't take mine. Sure God won't take, I mean mine. Uh, take a poor girl's money, but you sure God won't take mine. I said you take a poor girl's money, but you sure God won't take mine. What makes you do me, Lord?